Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De drukte op luchthaven Schiphol viel vandaag mee. Vorig jaar was het op de eerste piekdag van de meivakantie een chaos. Vandaag waren bij de veiligheidscontroles nauwelijks rijen... en bij de incheckbalies was er een maximale wachttijd van een uur. afgelopen jaar heeft Schiphol 850 nieuwe beveiligers aangenomen... en hun salarissen verhoogd. Vakbond FNV wijst erop dat er nog steeds personeelstekorten zijn... bij onder meer de bagageafhandeling. Eindhoven Airport heeft zo'n 750.000 euro aan schadeclaims uitbetaald aan mensen die vorig jaar hun vlucht hebben gemist door de lange rijen. Die stonden soms tot buiten de terminal. Die waren ontstaan door grote personeelstekorten bij de beveiliging. 1700 mensen hadden een schadeclaim ingediend. Nederland bereidt zich voor op een evacuatie van Nederlanders uit Soedan. Ook vandaag zijn er weer gevechten tussen het Soedanese leger en de RSF-militie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels contact met 134 Nederlanders in Soedan. Die hebben het advies gekregen om alvast een tas in te pakken als ze mee willen met een vliegtuig. Dat is geregeld om Nederlanders weg te halen uit Soedan. Wanneer dat vliegtuig kan vertrekken is niet duidelijk. Rusland zegt dat Duitsland massaal Russische diplomaten uit gaat zetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou noemt het nieuwe vijandige acties van Duitsland. Als tegenmaatregel gaat Rusland ook Duitse diplomaten uitzetten. Of de Russische diplomaten al weg zijn uit Duitsland is niet bekend. De landelijke recherche heeft gisteren een neef van Ridwan Taghi gearresteerd. De 29-jarige Anouar uit Utrecht. Hij werd al verdacht van het leidinggeven aan autodieven. Hij zou auto's hebben geleverd die zijn gebruikt bij de moord op Dirk Wiersum. Advocaat van kroongeduige Nabil B. Hij wordt nu ook verdacht van drugshandel. Gisteren werd Ridwan Taghi's advocaat Ines Weski opgepakt. Het weer. regen trekt via het noordoosten weg. Op steeds meer plaatsen droog met wat opklaringen. Vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen.